Hezbollah en Libanon houden Israël daarvoor verantwoordelijk. Van vanochtend vertelde correspondent Sander van Hoorn daar meer over. Officieel zwijgt Israël in alle toonaarden. En als je een beetje kijkt naar het verleden zullen ze dat ook blijven doen. De commentatoren hier op televisie die durven zich er ook nog niet aan te branden. Of Israël hier naar nou achter zit of niet. Zeggen wel, als Israël hier achter zit is het echt een huzarenstukje. Bij de massaal massale ontploffingen van piepers vielen gisteren 12 doden... en raakten bijna 3000 mensen gewond. Twee mannen uit Duitsland die vastzitten voor een dodelijke mishandeling in Den Haag... zijn vandaag overgeleverd naar Nederland. Bij het geweld deze zomer kwam een man van 23 om het leven. In totaal zijn er vier verdachten. Justitie verwacht dat de andere twee binnenkort naar Nederland komen. En het hing al even in de lucht, maar nu is het officieel. De ervaren aanvaller Ivan Perisic komt naar PSV. De Kroaat van 35 tekent een contract voor een jaar. Hij speelde eerder voor Hajduk Split, maar ging daar weg na ruzie met de trainer. Daarvoor speelde Perisic voor grote clubs als Internationale, Bayern München en Borussia Dortmund. En over een tijdje kun je onderuitgezakt in de bioscoop kijken naar je jeugd. Rush <laughs> <laughs> Slanji. Ja. Warba. <laughs> Ja, The Sims. Een van de meest succesvolle gameseries ooit gemaakt. Maar in The Sims spreken mensen een zelfbedachte taal. Deze gamejournalist denkt dat het voor de film ook wel goed komt. Zo'n mainstream film als de Sims moet natuurlijk goed te volgen zijn. Dat is ook makkelijker voor de schrijvers. Dan hebben ze iets om mee te werken. In de geanimeerde Mario-film die vorig jaar uitkwam... zag je ook gewoon personages praten die in de games meestal niet praten. Zoals Princess Peach en slechterik Bowser. Ik verwacht dat ze wel een manier vinden om daarmee om te gaan. Maar we weten het niet zeker. Het is nog niet bekend wanneer de film uitkomt. Dan nog het weer. De rest van de middag hebben we een mix van zon en wolken bij een graad of 21. Vanavond en vannacht blijft het ook droog. Morgen veel zon, later kans op buien en het wordt dan 21 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland een avondspits met tot nu toe weinig bijzonderheden. De meeste files hebben hooguit zo'n 5 à 10 minuten vertraging. Zoals de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Knopend Burgerveen 8 kilometer file met 10 minuten vertraging.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 Hezbollah lijkt opnieuw het doelwit van een reeks explosies. Ooggetuigen melden nu dat in Libanon portofoons ontploften die door Hezbollah-leden worden gebruikt. En daarbij zouden doden en gewonden zijn gevallen. VVD-leider Jessel Gus vindt dat het kabinet nog te weinig doet om de instroom van asielzoekers terug te dringen. In de algemene politieke beschouwingen zei ze dat asiel al jaren een speerpunt is van haar partij en dat ze daarom nu snel resultaat wil zien. Vervoerder Arriva noemt de boete die het heeft gekregen van de provincie Limburg een klap in het gezicht. De provincie legt Arriva een boete van bijna een miljoen euro op... vanwege de slechte prestaties van het bedrijf twee jaar geleden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen grotendeels zonnig, met later vooral in het zuidoosten kans op een bui bij maximaal 24 graden.